Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het prijzengeld voor vrouwen van het golftoernooi van de US Open wordt fors verhoogd. Het gaat van 5,5 miljoen dollar naar 10 miljoen dollar. De organisatie kan zich de bijna verdubbeling veroorloven... na het afsluiten van een goede sponsordeal. Het is meteen het hoogste bedrag in deze sport dat ooit aan vrouwen wordt uitgekeerd. De prijzenpot is nog niet helemaal gelijk aan die van de US Open mannen. Die bedroeg vorig jaar 12,5 miljoen dollar. Gemeenten mogen geen jasjes of vestjes van motorclubs verbieden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten na een uitspraak van de Hoge Raad. Veel gemeenten hebben in hun plaatselijke verordening staan... dat logo's van verboden organisaties, zoals motorclubs, niet mogen. Maar de Hoge Raad oordeelde onlangs dat dat in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. Ruim 200 gemeentes die zo'n verbod hanteren, moeten dat nu schrappen. Voor de derde keer een lockdown, onderwijs op afstand en weinig sociaal contact met studiegenoten. De gedwongen sluiting van het hoger onderwijs heeft steeds meer effect op het welzijn van studenten. Studentpsychologen krijgen meer verzoeken om hulp. Studenten komen steeds vaker langs. De aanloop bij studentpsychologen van de Universiteit Utrecht is zelfs zo groot dat er wordt gezocht naar psychologen die kunnen bijspringen. Nu zijn ze nog met zeven, maar dat moeten er tien worden. Irene Schouten heeft de Europese titel veroverd op de 3000 meter op de EK-afstanden in Tialf. Antoinette de Jong werd tweede. Thomas Krol heeft het goud gepakt op de 1000 meter. Kjeld Nuis kreeg het zilver en Kai voorbij brons. Op de ploegachtervolging was er ook goud voor Nederland... voor Sven Kramer, Marcel Bosker en Patrick Roest. Het weer, lokaal kan het glad zijn door een winterse bui. In bijna het hele land geldt daarom code geel. Morgen eerst droog, maar later op de dag op steeds meer plekken regen.